Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump tekent. Ook worden er voorlopig geen visa verstrekt aan mensen uit zeven moslimlanden, waaronder Syrië, Iran en Irak. Trump wil die periode gebruiken om het Amerikaanse vluchtelingenprogramma te herzien. Het lijkt erop dat christenen uit moslimlanden nog wel welkom zijn. Uiteindelijk wil Trump vluchtelingen alleen toelaten als ze goed gescreend kunnen worden en als ze positief tegenover Amerika staan. Verder pleit Trump voor veilige regio's in en rond Syrië waar vluchtelingen terecht kunnen. Veel nieuwe partijen die willen meedoen aan de verkiezingen haken af omdat ze niet genoeg steunbetuigingen bij elkaar weten te krijgen. Zeker 30 nieuwkomers geven de moed op, blijkt uit een rondgang van het AD. Om in heel Nederland op de kieslijsten te staan... moet een partij in elk district 20 steunbetuigingen verzamelen. Die moeten worden getekend op het gemeentehuis. En dat is voor veel partijen een onoverkomelijke hindernis. Zelfs een bekende nieuwkomer als Geen Pijl heeft moeite om genoeg mensen te mobiliseren. Maandag moeten alle steunbetuigingen binnen zijn. De PvdA begint vandaag in Utrecht haar verkiezingscampagne. Lijsttrekker Ascher lanceert daar zijn plan Goede Zorg voor Iedereen... waarmee hij samenwerking zoekt met de SP en GroenLinks. Ascher wil onder meer het eigen risico afschaffen... en de concurrentie tussen zorgverzekeraars beperken. De Zeeuwse politie is op zoek naar een automobilist die in Zierikzee is ingereden op een agent. Die raakte daarbij niet gewond. De politie loste een schot, maar de auto ging er vandoor en is nog steeds spoorloos. De agenten waren afgekomen op een melding van vuurwerkoverlast in Zierikzee. Bij de zoektocht naar de automobilist zijn ook Rotterdamse agenten en de politiehelikopter betrokken. Het weer, het is vannacht droog. Vooral in het noorden kan het licht vriezen. Overdag steeds meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog.